Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge gaat de gezette vaccinaties nog maar eens natellen. Zaterdag stond het aantal uitgedeelde prikken op ruim 200.000. Maar een dag later maakt het ministerie ineens bekend dat er bijna 350.000 prikken zijn gezet. Komt door een nieuwe rekenmanier, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. En dat betekent eigenlijk dat ze eh, het aantal vaccins wat is uitgegeven aan ziekenhuizen... Eh, optellen met het aantal prikken door verpleeghuizen. Maar nu horen we van vandaag weer dat daar mogelijk toch een fout in zit... dat het dubbel geteld wordt. Maar ja, het geeft geen vrij beeld. Het blijft weer rommelig rond die vaccinaties. En dat zal nog wel eventjes zo blijven, lijkt het. Het Europese RIVM heeft inmiddels een vaccinatieranglijst online gezet. Daarop doet Nederland het niet goed. We staan bijvoorbeeld ver onder buurlanden Duitsland en België. De harde lockdown blijft nog zeker een maand van kracht. Voor winkels komt er wel een kleine versoepeling. Daar kun je straks weer bestellingen afhalen. Morgen is er weer een persconferentie. Dan horen we ook hoe de basisscholen weer opengaan. Bij een grote brand in een stal in Netterden in Gelderland zijn varkens overleden. Hoeveel is niet duidelijk. In de stal stonden 9000 varkens. Volgens de brandweer heeft het merendeel van de dieren de brand overleefd. De scanautoverklikker Parkeerwekker wordt verboden in Amsterdam. De app waarschuwt automobilisten die geen parkeergeld hebben betaald... op het moment dat er een scanauto van de gemeente in de buurt is. De oprichter van de app vond dat hij niets verkeerd deed. Het systeem is met name bedoeld voor de automobilist... die vergeet voor zijn parkeergeld te betalen. Of die daar geen zin in heeft. Nee, daar is het niet voor bedoeld. Wij zijn helemaal niet tegen parkeerregels of tegen parkeerbelasting. Nee, wij zijn tegen onnodige boetes. Dat zijn toch echt twee verschillende dingen. Daar was de gemeente Amsterdam het dus niet mee eens en de rechter ook niet. Het weer nog. In het noorden kan het nog glad zijn op de wegen. In de rest van het land is het ruim boven nul en valt er af en toe wat motregen. Tussen de 0 en 5 graden is het. En komende nacht gaat het in het noordoosten weer een beetje vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel door een ernstig ongeluk.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 We zijn weer twee uur lang bij je met country, bluegrass, Americana en folk. De show zit weer bomvol met muziek uit alle windstreken. En bluegrass is natuurlijk ook zo'n onderdeel, dus gaan we er gauw mee verder. Tina Adair en 18 Wheels en A Dozen Roses. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. I love buddy. Charlie's got Stay. Radio Show Tina Adair en 18 Wheels and A Dozen Roses. Ik ben het toch net vergeten. Iedereen natuurlijk van harte welkom en also a welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Heb je iets te melden? Wil je iets laten weten aan ons? Mag dat altijd natuurlijk. Info is ons e-mailadres of een WhatsAppje of een smsje of een voicemailberichtje naar het welbekende telefoonnummer. Inmiddels weet je die niet? Luister dan gewoon nog even verder naar de show. Die komt straks vanzelf voorbij. Gaan we nu verder met muziek van het album Inside the Glass uit 2019. Drie broers uit Amerika. Ze heten The Curries en dit is Pin You Down. Dirty rails and the brakeman humming the cruel oppressive heat. Late morning crowd, shirt tails clinging to the seams. If this ain't a way I'm going, surely it's a start. taking their time getting what they want. There's nothing 1977. Dat deden we met Linda Ronstadt en It's So Easy. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika. Met een artiest die opgroeide op een ranch en in, het, en in de western manier van leven. En hij ontdekte al vroeg de muziek van onder andere Canadian Ragweed en Ryan Bingen. Op school begon hij al met gitaarspelen en het schrijven van liedjes. En in 2019 nam hij zijn debuutalbum Muchos Sonidos op. Het nummer wat je nu gaat horen is van zijn nieuwste album Hard Of This Man. Dit is Carson Jeffrey en Hill Country Girl. Stuur dan even die muziek eh, per mail naar info of laat anders een voicemail, sms of whatsappje achter als je daar iets over wilt vertellen op 06 428 44375. Of buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. Het is weer tijd geworden voor een volgende maand artiest. En dat is deze keer een vrouw. Ze is geboren als Billy Joe Moore op 14 januari 1937 in Beaumont, Texas. Ze debuteerde op haar dertiende op een countryconcert in Houston. En ze nam later haar eerste single Too Old for Toys, Too Young for Boys onder haar eigen naam op. Ze ging pas als Billy Joe Spears optreden nadat haar ouders gescheiden waren. En bij Capitol Records nam zij Harper Valley PTA op. Maar dit wordt voor Billy geen hit omdat Jenny C. Riley het nummer net iets eerder opnam en er een groot succes mee scoorde. De eerste hit voor Billy Joe Spears kwam in 1969. Dit is Mr. Walker, It's All Over. Dit is de Nashville Maandartiest. Olive Garden said ticket and again to say New York. I type 80 words a minute, so your corporation let me go to work. subway while onze kerstverse maandartiesten. Billy Joe Spears en Mr. Walker, It's All Over. In het tweede uur komt er natuurlijk ook nog muziek van nou voorbij. En heb je een favoriet nummer van er? Laat het ons weten. Hè? is ons e-mailadres. Gaan we nu verder met de Amerikanen van Charlie Shafter. Dit is Savannah.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 We gaan nu verder met een nummer van mijn favoriete duo in de countrymuziek... JT en John Osborne, oftewel The Brothers Osborne. Met een nummer van het album Port San Joe. Dit is Tequila Again. I'll never forget the first time I kissed her... and that's where the story begins. most some more than others have all been a bittersweet buzz. And I've had some vices, most more than twice, and none does me quite like she does. I tried to forget her, but I never met her. But I let her waltz right on in. Vorig jaar brachten ze hun eerste album uit, maar het is nu tijd geworden voor nieuwe muziek van de Billy Bray Band. Dit is hun nieuwste single, When Forever Ends. in van de Billy Bray Band uit Nederland met When Forever Ends. We gaan naar ons Spotlight album toe en daarvoor gaan we naar Schotland. Want dat doen we met Chris Andrucci. Chris is 22 jaar en komt uit Glasgow, Schotland. Het album What Don't Kill You is opgenomen in Nashville... en geproduceerd door Justin Cortelew... een producer die voor vele namen heeft gewerkt... zoals een Paul McCartney, Vince Gill, Taylor Swift en vele anderen. Op deze nieuwe EP staan zes nummers... waarvan je in deze show vier gaat horen. Je gaat achter elkaar luisteren naar The Only Love That Never Broke My Heart... en daarna Freedom. Dit is het Nashville Spotlight Album. I got a couple heartbreaks in my locker now, and I think that's all I need. A dozen it in the row, cause she told me to go. And now I finally see that everything's better when you're with me. I play you all night and you set me free. This is how I spend my evenings now. The only love that never broke my heart sing nummers van het album What Don't Kill You van Chris Androchi. En in het tweede uur hoor je nog twee nummers van dat album, ah, beter gezegd EP, voorbij komen. De volgende zangeres werd onlangs 75 jaar en volgens mij is ze nog lang niet klaar met de muziek. Dolly Parton, dit is Applejack. lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now, old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too. breakfast almost every day. We'd sit and we'd drink Applejack that old Applejack had made. Then he'd take his banjo down, then he'd ask me if I'd sing. And he would play the banjo and I'd play muziek hier bij de National Radio Show. Dolly Parton's live versie van Applejack. We gaan naar 1977. Dat doen we met muziek die ik weer voor jullie heb gevonden. Van een artiest, ja, ik vind het wel heel apart.